Minister Schippers van Sport geeft het startsein. Op de eerste dag lopen er bijna 42.500 deelnemers van Bemmel naar Elst. Ze kunnen routes van 30, 40 of 50 kilometer lopen... afhankelijk van het geslacht en de leeftijd van de deelnemer. Wandelaars moeten rekening houden met zware omstandigheden vanwege de warmte. 25 tot 27 graden en nauwelijks kans op regen. De 81-jarige Bert van der Lans doet voor de 67ste keer mee aan het evenement. Dat is een record. De Vierdaagse eindigt vrijdagmiddag met de traditionele intocht op de Via Gladiola. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn relletjes uitgebroken tussen aanhangers van de afgezeten president Morsi en bewoners van het district waar de pro-Morsi-betogers demonstreerden. De betogers provoceerden onder meer een brug over de Nijl tot woede van de omwonenden. De aanhangers van Morsi gooiden ook met stenen naar de politie. Die gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. Zeker 22 mensen zouden gewond zijn geraakt. De leider van het beruchte Mexicaanse Zeta-kartel is opgepakt. Miguel Angel Trevino Morales werd aangehouden in een stadje aan de grens met de Verenigde Staten. Het Zetas-kartel is een van de grootste en gewelddadigste drugskartels van Mexico. De bende is verantwoordelijk voor duizenden moorden en grootschalige drugs- en mensenhandel. Mexico is al jaren verwikkeld in een drugsoorlog waarbij al meer dan 60.000 mensen omkwamen. De in Jemen ontvoerde Nederlanders Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen vrezen voor hun leven als de Nederlandse regering en de ambassade niet snel handelen. In een videoboodschap op internet zegt het echtpaar dat ze nog tien dagen de tijd hebben, anders worden ze doodgeschoten. De Nederlanders werden begin vorige maand ontvoerd in de jemenitische hoofdstad Sanaa. Wie erachter zit is niet bekend, ook is onduidelijk wanneer de video is gemaakt.